Jobboot met het NOS Journaal. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars hebben voor het eerst in ruim een jaar tijd met elkaar gesproken. Dat gebeurde in Jordanië. Er waren ook vertegenwoordigers bij van het midden oostenkwartet Dat bestaat uit de VN, Amerika, Europa en Rusland. Concrete resultaten werden niet verwacht en zijn ook niet geboekt. Het overleg was bedoeld om echte onderhandelingen later dit jaar mogelijk te maken. Het rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse vredesoverleg werd in september 2010 afgebroken... De Palestijnen staakten het overleg uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Een openbaar aanklager in Turkije wil een proces tegen oud-president Evren. De aanklager vindt dat Evren levenslang verdient omdat hij in 1980 samen met vier andere generaals een staatsgreep pleegde. De rechtbank heeft nu twee weken de tijd om te beslissen of er inderdaad een rechtszaak komt. Evren was in 1980 chef van de generale staf. Hij en de oud-commandant van de luchtmacht zijn de enige koepplegers die nog in leven zijn. Evren was van 1982 tot 1989 president van Turkije. De oud-president is 94. Hij heeft gezegd dat hij geen spijt heeft van de staatsgreep en dat hij liever zelfmoord pleegt dan terechtstaat. Twee jongeren moeten een jaar de gevangenis in voor het terroriseren van een groep ouderen in Amstelveen. Afgelopen zomer sloegen ze de buurtbewoners op een buurtbarbecue in elkaar. Ze schopten ook samen tegen het hoofd van een man die al bewusteloos op de grond lag. Dat had zijn dood kunnen zijn, zei de rechter. De daders zijn erom veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Twee jongeren, die ook meededen, kregen een werkstraf. De vier jongeren moeten samen de slachtoffers in Amstelveen ruim 7000 euro betalen.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 I'm gonna love you Like no one love you Come a rain or come shine as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me now. Those are just one of those things Oh, but don't you ever bet me now, now oh, me like no one loved me. Come rain or come shine. Happy together. Unhappy together far Charles was dat. En wel in 1961 met een groot orkest. Een prachtige opname die ik nog op een plaat had zitten. Een echte vinylplaat. Luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. En nog de beste wensen voor het komende jaar. CFM Jazz. Het wordt verzorgd door een zestal mensen, namelijk Tom Hendricks, Peter de Boer, David Habig, Adem Spoor en Jeroen van Sluisdorp. En ik ben Fred Kroonsberg. En op tourbeurt zorgen wij voor de presentatie en de techniek. Maar laten we niet te veel praten. We gaan door met een heerlijk nummertje. En dat is een voet in de goot. Terry Flugelhorn, Thelonious Monk op de piano, Sam Jones op de bass, Philly Joe Jones op de drums. Het was een opname van 7 en 12 mei 1958. En de cd en de langspelplaat heette In Orbit met prachtige nummers. Ik heb hier een leuk cd'tje van iemand gekregen die zei, wist je dat uh, van der Lubbe ook wel aardig jazz kan zingen? Nou, dat wist ik niet. En dat laten we u dan ook maar even horen met het nummer Chinatown. Voor trompetten in de bak, voor viool, veel viool. En voor de lucht van de paardenkak. Ik stop mijn hoofd voor jou in Leeuwenberg. Steek die hoepels in de fik. Ik zaag mezelf voor jou door midden. Kijk die kamelen daar, dat ben ik. Ik zeg liever ja nee ik zeg beter adembeek. Ik ben geen held in werkelijkheid afgezand Van ver voor de koude oorlog Jouw verzoeken om je hand Ik noem je oog Olga zo, Gooi je lakens uit het raam Ik klim je toren vet naar boven Onder het jubelen van jouw naam Ik zeg liever ja dan nee Ik zeg beter A dan B ben geen held in werkelijkheid, maar wel bij het idee. Ik zeg liever ja. kijk jij dan van op als fading away in Chinatown? Ik zeg liever ja dan nee, ik zeg beter A dan En het allerliefst ging ik met jou in zee, bij alles wat je deed. Ik zeg liever ja ik zeg beter adem, dan Liever ja dan nee Beter A Outside outsiders Am my new but Why you were thinking I didn't have a clue Tough to sort files With your So then I bribed you downstairs with a Marlboro red. Uh uh-huh. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes. Yeah. When you walk in the bar you're dress like a star Rocking your half me pumps And the man notice you but you go cheap back crew Can't tell who he's looking to Cause you're all you end up with one night stand. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vexed, he's on to the next, and you didn't even get no taste. Don't be too upset if they call you a skank, cause like the news every you don't like players That's what you said But you really wouldn't mind a millionaire All them big ballers Don't do nothing for you But you love a rich man Six foot two or taller You can't sit down right Cause your jeans are too tight And you're lucky you did Miami, cause you got there for free. But somehow you missed the plane. You did too much, e, met somebody, and spent the night getting caned. Without girls like you, there'd be no fun. We go to the club and not see Don't be mad at me Cause you're pushing 30 And your old tricks no longer work You should've known from the jump That you always get done. So dust off your fuck me pumps Fuck me pumps Amy Winehouse en daarvoor Wake Up Alone en Stronger Than Me. Prachtig deze cd's van haar en we zullen het nog best wel een aantal keren gaan draaien. Heel iets anders nu, het Oscar Peterson Trio met C jam Blues. 长。 luisteraars, dat was een verzoeknummer. Maar degene die dat vroeg, wilde zijn naam niet genoemd hebben. We gaan heerlijk door met een eh, zangeres die ook nog op het Noordzee Jazz Festival heeft gestaan. Dan heb ik het over Liz Wright. En van haar cd Dreaming Wide Awake ga ik het derde nummer draaien. Hit the Ground. <laughs> Jerry Mulligan Quartet. Met daarin de onlangs overleden Amerikaanse trombonist en componist Bob Brookmeyer. Hij werd 81 jaar. En als puber verdiende hij al de kost als arrangeur. Hij was groots, hij had ook met Nederland en met Duitsland te maken, want dan gaf hij toe af en toe les. En volgens mij heeft hij ook nog eh, een aantal keren samengewerkt met Erik Vloeimans en Angelo Verploegen. En dat zijn toch wel een aantal grote geworden. Dat was hem. Zangeres P. Klaassen, daar heeft hij ook nog mee gespeeld. En ik heb zelfs gezien dat in de Volkskrant er een overlijdensadvertentie eh, stond van een aantal mensen die eh, hem na aan het hart waren. We gaan naar Lisette Alea. En zij zingt een heerlijk nummer in Love with Your Ghost. CFN Jazz zit er alweer op. En u hoort trio Johnny Rosenberg. En vandaag gepresenteerd door Fred Kansberg. En blijf luisteren, want we komen direct naartoe na de klok weer bij u terug.